aangifte. Info en hits. Oh yeah! Okay. Wow. Een bijzonder fijne zaterdagavond, dat was Vijf over vijf, precies. Tot zeven uur is het er weer. Zoals iedere zaterdagavond op dit tijdstip. De show met boord van funk, disco en soul hier op Langstraat FM. Dit is Langstraat FM Funk Night. We've been together for quite some time. I remain yours exclusively. I know I never wanna tie down. I'm into private property. Baby, it's ah, ah. Camp, Just Another Lover. En hier is Slave by the Funky Jazzy Lady. Man, I think I'm going out tonight. I'm going to get the best suit in the closet. It's my night. Yeah, I heard about that Jazzy Lady contest on the radio. Jazzy Lady contest? What? 1987. Het is 13 voor half 6. Quote Nights Affair. Ook heel groot. You makes me hot. You got me hypnotized. When I look in your eyes, you know just how to make my nature right. Honey, I never felt like this before. You can bet all you got that I'm gonna be coming back for more. Ah, when you love me with that thing you got, the way that you give that loving keeps my body high. I'm on fire. It's just the way that you love me. know this is a real life love affair. Darling, I just can't get enough. No matter what it takes, till my fever breaks, I gotta have your love. You've got the love that makes my spark a aflame. It's alright, I can't help screaming out your name. It's just the way that you love me. burning up 70 in New York om precies te zijn. The Crown Heights Affair. Your love makes me hot. Ze maakte werk van ongeveer 1976 tot 86. Family, Hold That Groove. Waar is hij bekend van, die Jimmy Bennett? Nou, nergens van. Gewoon een funky eh, producer die hier en daar wat eh, schrijft en maakt. Of maakte, moet ik eigenlijk zeggen. En die eh, een paar hitjes heeft gemaakt. Hitjes, nou ja, funky plaatjes. Beetje obscuur werk, maar daarom ook niet bij heel veel mensen bekend. En dit, ja, heerlijk vers in de playlist hier bij Langstraat FM Funk Night. Hold That Groove was dat. En dit, dit is de System Pleasure Seekers. Sneaking out the back there in the middle of the night. Cause I got the romance with the baby Then I need to satisfy. How this boy's wild. Until I get enough. And the rebel inside me yells to turn it up. Yeah. Don't stop the music, cause it might break Yeah. BB&Q Band, 1982. En dit, dit is geniaal. Ook geniaal moet ik eigenlijk zeggen. Herbie Hancock uit de jazz, fusion en de funk. Hier is Metal Beat. key. You got Hallo, schatten we Funk Night. 12 voor 6 precies. Uit de playlist nu ook weer The Temptations en Set Your Love Right. King. En al een heel speciale editie, uitgave van Back to Love. Souvenir 1982 was dat. Daar komt dit oorspronkelijk vandaan. sluit het eerste uur met de Valentine Brothers. Have a good time. Dadelijk zijn we weer terug. Tot dadelijk hè. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Peter Juda met het radio nieuws. Meer dan de helft van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk is nu minimaal één keer ingeënt tegen corona. Dat zegt de Britse minister Hancock van Gezondheid. Volgens Sky News worden in deze fase zo'n 50 miljoen Britten voor half april gevaccineerd. Voor eind juli moeten wat premier Johnson betreft alle volwassen Britten een prik hebben gehad. En de Pakistanse minister Khan blijkt besmet met het virus twee dagen na zijn eerste prik met het Chinese coronavaccin. Hij zit thuis in quarantaine. De politie in Eindhoven zoekt naar de chauffeur van een Porsche die vanochtend vroeg een huis aan de Fagotstraat binnenreed. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Volgens buurtbewoners ging het om een bewuste actie, omdat het huis in een vrijstaand hofje ligt en er keer op keer op ingereden werd, zo meldt Omroep Brabant. De voorgevel van de woning raakte zwaar beschadigd. Bij betogingen tegen de staatsgreep in Myanmar zijn sinds 1 februari 237 demonstranten doodgeschoten. Dat meldt de plaatselijke organisatie voor politieke gevangenen. President Widodo van Indonesië heeft opgeroepen het geweld onmiddellijk te staken. Ook de Maleisische premier zegt dat hij geschokt is door het aanhoudend geweld tegen ongewapende burgers in Myanmar. Het is zeer ongebruikelijk dat buurlanden in Zuid-Azië zich uitspreken over elkaars interne problemen. Verpakkingen van de benodigde medicijnen kunnen steeds moeilijker worden opengemaakt door patiënten met aandoeningen aan botten, spieren, zenuwen of hersenen. 9 van de 10 ondervinden er ongemak van, vooral van de plastic doordrukstrip. Een kunststof potje wordt het meest gewaardeerd, zo blijkt uit een enquête onder zo'n 2150 patiënten en 30 van hun organisaties door tv-programma Casa. Door strengere veiligheidseisen maken fabrikanten de verpakkingen steeds minder gebruiksvriendelijk, aldus het programma. Het weer. Vanuit het noorden toenemende bewolking, later gevolgd door lichte regen. In het zuidoosten blijft het nog lang zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het 6 graden op de Wadden tot 10 in het zuiden van het land. En tot zover het radio Nieuws. night. if you really do or not. You say you need me, but I just can't tell if you're telling the truth or not. I'm the one for your love tonight. Have some fun with me. I'm the one for your love. grote discothekenhit zou je kunnen zeggen. Roy Ayers, I'm the one for you tonight. Deel 2 van Langs Funk Night. Aflevering 166 op deze 20 maart 2021. Souvenir nu. Edwin Birdsong is dit. Rapper, dapper, snapper. Komt uit 1980. house. know you want some rockin', I know you need some rollin'. I got all the rhythm and rock and rollin' that you ever need. I know you want some rockin', I know you need some rollin'. I got all the rhythm and rock and rollin' that you ever need. I know you want componist, gitaarspeler, bassist. Heeft heel veel gedaan, maar heeft eigenlijk maar drie singeltjes gemaakt. Twee in 79 en één in 1985. Elf half 7, langs hadden we Funk Night. Hier is Change Paul Hardcastle. Oh, what a feeling. kunt altijd direct horen als uh, eh, Castle ergens mee aan de slag is gegaan. Dan klinkt het heel lekker vet. Veel bass, noem maar op. Geweldige plaat dus. Langs Advent Funk Night 8 voor half 6 precies. En dit is Clear van de gelijknamige LP. Is it secret? En nou je souvenir van Woody 5 Minutes of Fun. Komt uit 1984. when I'm on the mic, I do serve well, and I go by the name of the rapper Ja Love. You ready for a trip through the atmosphere? Gonna take you for a ride through the twilight zone. I don't need a spaceship, I use my microphone. So hold on tight with all your might, cause I'll be rocking like this for the rest of the night. It's Jalil, yo, your master rapper. And when I'm on the mic, it's a sheer disaster. Cause MCs crumble when we rumble. Some think I'm soft just because I'm humble. So all you MCs, I hope you're real good listeners. Cause in this battle, I'm taking no prisoners. I'm slaying MCs right on the spot. Cause I'm the master of the rap, the doctor of the rap, the jack of all trades, the master of one. And the thing I master is called having fun. We got three minutes left to rock this funk. To separate the good stuff from the junk. So get in the groove and feel the sound. And once you're inside, spread yourself around. From the bottom to the top, top to the bottom. Come on, Master get funky while we got it. this We used to get together at the dark. Sometimes we rap, sometimes we sing. In the summer or the winter, cause it ain't no thing. And ever since I first came round, side by side, we would throw down. We came here to this here place to serve you all showstopper. We didn't want it either, but I guess we got it. With the man of the hour, make the ladies scream and holler. Too hot to drop, too sweet the be sour. I'm gonna set the record straight, and I hope that it is not too late. If you want the best, I won't settle for less. Put your money on me, I'm your best bet. Come on, one for the trouble, two for the bass, three for the ladies, four for the play, five minutes of funk. This ain't no jump, so pull your bottom off the tree stump Ladies real pretty, city to city. But now we're getting down to the nitty gritty. From the bottom to the top, top to the bottom. I'm gonna rock em why I still got em. I'll rap and shower, has style and power. And this is our disco hour. I don't know it all of you have heard. So it's up to me to spread the word about the man that we feel has got to be real. I'm proud prince on the wheels of steel. He goes by the name of Grandmaster D. So if it's alright with you, it's alright with me. We're gonna rock you people's minds with ease with some help from the maestro, if you please. is Houdini. 5 eh, Minutes of Funk komt uit 1984. Souvenir. Come on now. hier bij Langstraat de Funk Night. Dadelijk hoor je naar nou de Dramatics, Janet Kay met Eternally Grateful. Daar hoor je een unreleased dub mix song. Gevolgd door de p van All-Star Souvenir, Pumping in Up 1983 en Juicy and Bad Boy. En na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. You Got. Altijd gezellig. 13 voor 9, 13 voor 19 uur. Daar vergis ik me dus mee, dus 13 voor 7. Nou, vooral. Hij klopt weer. Langs hadden hem. Funky. Janet K. Don't stop. Eternal Grateful. Keep on. one is hot and flat too. week langs gaat de Wem Nights. Volgende week weer tussen 5 en 7 op de zaterdagmiddag. Schuine streep avond. Dan kun je luisteren naar Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En om 9 uur dan hoor je voetbal. Dus hij is hier tot 11 uur. Veel plezier met hem dadelijk. Wat mij betreft tot volgende week. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie.